Na de zomer voorspelde het Zweedse RIVM dat het ergste voorbij was... maar de besmettingen in het land lopen toch snel weer op, zegt correspondent Rodin Kreton. Te weinig plek op de intensive care. Het is natuurlijk een nachtmerrie voor elk land. En de Zweedse regering probeert nu iedereen op te roepen om thuis te blijven, geen grote familiediners te organiseren, niet met het openbaar vervoer te reizen. Maar ja, de vraag is of die waarschuwing niet te laat komt. De Zweedse koning zei gisteren dat zijn land gefaald heeft in de corona-aanpak. Het nationale aftalmoment met oud en nieuw op het Museumplein in Amsterdam is afgelast. Burgemeester Halsema heeft dat besloten na overleg met minister Grapperhaus. Amsterdam wilde op het plein een show laten zien met licht en geluid, maar de gemeente vindt het evenement niet meer gepast in de lockdown. De GGD start na de kerst met het trainen van mensen voor een vaccinatiecallcenter. De telefonisten zijn hard nodig om straks vaccinatieafspraken in te plannen en vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld bijwerkingen of allergieën. Zo'n 800 mensen krijgen de training. En boxliefhebbers hoeven nog maar één nachtje te slapen en dan is het zover Glory 76. Badr Hari vecht dan tegen de Roemeense bokser Benny Adekbouji. Hari is in ieder geval niet bang om te verliezen. Ga niet naar het toilet, al niks te drinken, maar dat is zo voorbij. Volgens Hari is het eigenlijk geen eerlijke wedstrijd. Zo'n Roemeense tegenstander stelt volgens hem maar weinig voor. Hij is gewoon een goede middenklasser, laat ik het zo zeggen. Dan denk ik dat ik... Eh, ja, tuurlijk. Kijk, eh, je kan eh, Real Madrid niet met uh, Heerenveen vergelijken, begrijp je?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 what it is. It is what it is. guess he's dynamite, but it was just alright. He left happily, it's all the same to me. You wanna take your time, don't rush to settle down. You wanna see the world, you wanna shop around. Cause men don't come so rest, I'm gonna get this. ಸ್ನೇಹ Day bender. Ass is real, I'm a style bender. Southsider, not an Eastender. Tiny, I scratch that temper. Better make a girl scream like Benga. Ah, uh, big back like Brenya. Airbnb off of Kawenga. Look, at them looks. What if I could? Jug, jug, we good in our hood. Hard jumping, getting me shook. Money like YMCMB. Them man ate from the END. Making news like the BBC. Off my head, you know you need me. you do Het is zo snel. See It Sessions. Twee uur lang keihard door je speakers. En toch een beetje kerstgevoel erbij, hè? Oh, hoorde je die kerstbelletjes? Lekker hoor. Dit was alweer See It voor 2020. Volgende week vrijdag hebben we twee speciale mixen. Ik ga het nog niet verklappen. Het is gewoon jullie kerstcadeautje. Gewoon kerstavond, dans die bal uit de boom. Doe wat met die piek. DJ JK samen met DJ Dion City. Was dit See It Sessions. En ja, 1 januari zijn we gewoon weer bij hoor.